Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de Nederlandse corona-aanpak. Het kabinet is te laat in actie gekomen en de maatregelen gaan niet ver genoeg... zeiden veel oppositiepartijen in een debat dat tot diep in de nacht duurde. Met name het besluit om de scholen open te laten stuiten op weerstand. Volgens PVV-leider Wilders speelt het kabinet met mensenlevens. Hij diende een motie in om de scholen te sluiten... maar die kreeg alleen steun van een deel van de oppositie. Verder waren er zorgen over de capaciteit in de ziekenhuizen. Minister Bruins zei daarover dat er nog voldoende bedden zijn op de intensive care. Hij wees erop dat de meeste coronapatiënten gewoon thuis zijn. Klokkenluider Chelsea Manning is vrijgelaten. Kort daarvoor had een Amerikaanse federale rechter daartoe opdracht gegeven. Manning zat vast omdat ze weigerde te getuigen in een rechtszaak over Wikileaks. Maar de grand jury die haar wilde horen is inmiddels ontbonden. Manning werkte, voordat ze van geslacht veranderde, als data-analyst voor het Amerikaanse leger. Ze speelde honderdduizenden geheime documenten door naar Wikileaks... en werd daarvoor in 2013 veroordeeld tot 35 jaar cel. In 2017 kreeg ze gratie van president Obama maar vorig jaar kwam ze opnieuw vast te zitten vanwege haar weigering te getuigen. Deze week deed ze in haar cel een zelfmoordpoging. Kroongetuige Nabil B. zit opnieuw zonder advocaten, schrijft de Telegraaf... op basis van een gesprek met een familielid van B. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi had twee anonieme advocaten... die de verdediging hadden overgenomen van de vermoorde advocaat Dirk Wiersum. Waarom ze nu niet verder willen is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie wil er niets over zeggen. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het noorden regenen, minima rond 5 graden. De dag begint bewolkt met felle buien.